Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vannacht zijn er weer zware gevechten geweest in Israël, in de Gazastrook. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook... en andersom heeft Hamas ook steden in Israël beschoten. Voor zover bekend zijn er al duizend doden over en weer. Er wordt ook steeds meer bekend over wat er is gebeurd op een Israëlisch festival. Hamas-strijders hebben het festivalterrein bestookt met raketten... en er zijn 250 lichamen gevonden. Ook werden er mensen ontvoerd. Deze vrouw woont in Israël en haar neef wordt nog steeds vermist. De ouders worden gek. Ze zijn gisteravond waren ze in de bizarre situatie dat ze DNA moesten afgeven... om te kijken of of, of hun kind gevonden zou worden. En dan wordt hij niet gevonden. Dus dan is eigenlijk het enige waar je nog maar aan kan denken... is dat hij dan in Gaza zal zitten. Ze slapen niet. En het enige wat je kan doen is gekluisterd aan de, aan de tv zitten. Wat ook niet helpt. Dus we zijn, uh, we zijn doodsbang. Het vechten begon dit weekend na aanvallen van Hamas. Dat is een Palestijnse organisatie die onder meer door de EU wordt gezien als terreurgroep. In een huis in Winterswijk zijn twee doden gevonden. Het gaat om een man en een vrouw. Volgens de krant De Gelderlander is de man een politieagent. De politie onderzoekt alles nog en wil er niks over zeggen. In de Efteling is dit weekend weer iemand betrapt met een magneet. Hij probeerde muntjes te vissen uit het water bij een attractie. Hoeveel die heeft buitgemaakt is niet bekend. Afgelopen zomer was er ook al iemand in het attractiepark... die bij de Wensbron tot zijn knieën het water in ging om muntjes op te rapen. En Andries Noppert kan vandaag toch nog zijn koffer pakken om zich te melden bij Oranje. Bondscoach Ronald Koeman had hem niet opgeroepen omdat hij niet in vorm is. Maar door een blessure bij een van de andere keepers is hij er nu toch bij. Logisch vindt analist, analist Ibrahim Affalai. Het is toch een jongen die eh, bekend is in de groep en... Eh, ja, toch wel belangrijk is geweest, ook op het WK. Goed, WK gekipt heeft natuurlijk een mindere periode nu. Uh, en was ook terecht niet bij de selectie. Maar ik vind wel op het moment dat er dan weer iemand wegvalt... dat je hem erbij pakt, uh, vind ik wel een logisch eh, gevolg. Ook Feyenoorder Kelvin Stenks is opgeroepen. Hij vervangt de geblesseerd geraakte Noah Lang. En het weer nog, veel grijs vandaag, maar wel bijna overal droog. En in het zuiden breekt de zon af en toe ook door. Het blijft echt warm voor de tijd van het jaar, 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar ongelukken. Op de A7 den Oever richting Zaanstad. Daar staat file tussen Wochnum en Purmerend Noord 7 kilometer met drie kwartier vertraging. De weg is daar wel weer vrij. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en het Rotterpolderplein 5 kilometer met een half uur oponthoud.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 en op plekken waar Hamas-strijders samenkomen in de Gazastrook, zegt het leger. Vanuit Gaza zijn er ook weer raketbeschietingen op het zuiden van Israël. Iran hielp Hamas al weken van tevoren met het plannen van de aanvallen van eergisteren op Israël. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van hooggeplaatste bronnen binnen onder meer Hamas. De Europese voetbalbond UEFA heeft een streep gezet door de internationale wedstrijden van Israël de komende weken. Vanwege de strijd met Hamas gaat het EK-kwalificatieduel met Zwitserland donderdag in Tel Aviv niet door.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 Doe ik het of niet? Ga ik er nog mee door als ik nu stop? Valt er je faisais semblant. Toi, en amour, tu n'es qu'un débutant. Tu pars de la couleur, même pas en noir et blanc, cage soon, both, of us, learned to trust, not Run away.